Tegenstander is dan de winnaar van de Europese play-offs. Dat wordt een van de volgende landen, Albanië, Oekraïne, Polen of Zweden. Derde duel met Tunesië is op 25 juni in Kansas City. Bondscoach Koeman had liever in Mexico gespeeld, maar de FIFA heeft dus anders besloten. De man die gisteren drie bewaarders gijzelde in de gevangenis in Vught had er helemaal niet moeten zitten. Hij was veroordeeld tot TBS, maar moest vanwege plaatsgebrek in een kliniek wachten in de gevangenis. De gedetineerde kwam vorig jaar ook al landelijk in het nieuws vanwege de gijzeling van vier mensen in een café in Ede. Gisteren kwam het in Vught dus opnieuw tot een gijzeling. Daarbij gebruikte hij een mes. De politie onderzoekt nog hoe hij daaraan kwam. Na vier uur kwam er aan de gijzeling en werden de medewerkers in veiligheid gebracht. De gevangenis is van plan aangifte te doen. Bij de grens tussen Pakistan en Afghanistan zijn gisteravond laat weer zware gevechten uitgebroken. Daarbij zijn volgens de twee landen zeker vijf doden gevallen. De landen beschuldigen elkaar van het beginnen met schieten. De spanningen tussen Pakistan en Afghanistan zijn opgelopen sinds oktober. Toen vielen er tientallen doden bij gevechten op de grens. Dat was de zwaarste geweldsuitbarsting sinds de Taliban de macht overnamen in Afghanistan in 2021. Daarna werd een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt voortdurend geschonden. In de eredivisie heeft koploper PSV uit met 2-0 gewonnen van Heerenveen. De twee doelpunten vielen allebei in de eerste helft... en kwamen op naam van Joey Veerman en Ricardo Peppi. Het weer, ook vanavond komen er nog buien voor, maar vannacht is het lange tijd droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden.